Waterbalgemoed met het NWS Journaal. België schrapt vandaag een groot deel van de coronamaatregelen. De horeca mag weer zelf de sluitingstijd bepalen. Ook is er geen limiet meer aan het aantal klanten dat samen aan de tafel mag zitten... en hoeven ze geen afstand meer te houden. Wie rondloopt moet nog wel een mondkapje op. Verder geldt er in België geen thuiswerkadvies meer... en mogen mensen thuis zoveel gasten ontvangen als ze zelf willen... Het geweest Brussel heeft besloten de maatregelen nog niet in te trekken... omdat de vaccinatiegraad daar lager is dan in de rest van het land. Volgens de Amerikaanse president Biden was de evacuatie van Amerikanen uit Afghanistan buitengewoon succesvol. Biden zei een dag na het vertrek van het Amerikaanse leger uit Afghanistan in een tv-toespraak... dat 90% van de Amerikanen die het land wilden verlaten veilig in de VS is. Voor de achterblijvers blijft de Amerikaanse regering zich inzetten, zei de president. De evacuaties uit Afghanistan moeten zo snel mogelijk worden hervat. En Afghanen die op de lijst staan om te worden geëvacueerd, zoals Tolkum... moeten zo snel mogelijk in veiligheid zijn. Dat heeft premier Rutte gezegd in Parijs, waar hij op bezoek was bij president Macron. Afghanen die zelf uitwijken naar een buurland... kunnen er niet automatisch van uitgaan dat ze direct van daaruit naar Nederland kunnen komen, zegt Rutte. De premier wil bij de evacuaties nauw samenwerken met andere Europese landen... Rutte wil voorkomen dat er een vluchtelingenstroom op gang komt... zoals in 2015 uit Syrië. In New Orleans geldt in ieder geval één nacht een avondklok. De Amerikaanse stad is onverlicht na de uitgevallen stroom door orkaan Aida. De burgemeester wil met de avondklok criminaliteit tegengaan. Orkaan Aida kwam zondag aan land. Het aantal doden staat inmiddels op vier... maar de gouverneur van de staat Louisiana verwacht dat het dodental nog oploopt. Het weer, de dag begint grijs met lokaal wat motregen. In de middag breekt langzaam de zon door en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Sweetheart, listen. I know the last few good for the both of us. And I've caused you a lot of grief. But put those bags okay? before you make a decision like that, please just listen to me, because I don't want you to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out. space, place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. you know like in the song, remember? If you love somebody, set them free. Well, that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam.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 Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij.